Clemens Peters met het NOS-journaal. PVV-leider Geert Wilders heeft een demonstratie van zijn partij in Rotterdam vanmiddag voortijdig verlaten. Hij deed dat op advies van de beveiliging toen de auto's van hem en zijn beveiligers ingesloten raakten. De PVV-demonstratie trok 700 tot 1000 mensen. Ze demonstreerden tegen het kabinet Rutte en de discriminatie van Nederlanders en de islamisering. De Turkse premier Yildirim zegt dat de Turkse luchtmacht een aanval heeft uitgevoerd op Koerdische milities in de Syrische grensregio Afrin. Turkije kondigde gisteren al een militaire operatie aan in de streek in Noord-Syrië. Op sociale media zijn foto's verschenen met daarop een rookwolk boven het gebied. De politie heeft negen mannen aangehouden die verdacht worden van het witwassen van geld. Dat is buitgemaakt bij twee overvallen. In 2016 werd in Purmerend een geldloper overvallen en vorig jaar gebeurde dat in Heemskerk. De overvallers zijn overigens nog spoorloos. Een vrouw is gisteravond, vlak voor de avondmis, met haar auto een kerk in Landgraaf binnengereden. Ze kwam met de schrik vrij. De vrouw wilde wegrijden van een parkeerplaats, raakte van de weg en ramde met haar auto de ingang van het kerkgebouw. In de kerk stond de avondmis op het punt van beginnen toen de vrouw naar binnen reed. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de oude kerkdeur is groot. De Spaanse autocoureur Carlos Sainz heeft voor de tweede keer de Dakar Rally bij de auto's gewonnen.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 Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en valt er lokaal winterse neerslag. In het binnenland kan het licht vriezen. Morgen opnieuw op de meeste plaatsen bewolkt, maar dan wel tot de avond droog. Het wordt dan een graad of vijf.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 Home, a place where I can go to take this off my shoulders. decisions. After all of these decisions, all these miles, feet, inches, they can't add up to the distance that I have been through just to get to a place where even if there's no closure, I'm still safe. I still ache from trying to keep pace. Somebody give off my shoulders. Someone take me on my brain, so I gotta make it back. but my home ain't on the map. Gotta follow what I'm feeling to discover where it's at. I need the memories in case it fades forever, just to be sure these last days are better. And if I that enemies, then give me the strength to look the devil in the face and make it home safe. Now tell me how they all my dreams and the nightmares, how did I lose it when I was right there? Now so far that it feels like it's all gonna. Be cure for the sickness. Nothing here feels like home. Crowded streets, but I'm Someone take me. De zaterdagavond zinder. Be prepared to go on the De zaterdagavond, de Euro Breakdown. Ja, het is 6 over 8. Ik heb Quinten er ook weer bij. Ja, ja. Waar ben je geweest al die tijd, jongen? Ja, werk. Op werk? Iedereen neemt uh, op staan eh, die zijn allemaal klaar mee met dat frituren. Ja, echt waar? Ja. Dus jij bent eh, de nieuwe Spongebob frituurkok van de... Mr. Febo. <laughs> Mr. Febo. En daarvoor stond ik wel bekend als Mr. Potato. Oké, oké. Goed, goed, goed. Juist. Niet doorvertellen. Nee, ik, ik zal niks zeggen. Kijk, je bent er weer. Maar heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik ben ook weer wat enthousiaster. Ja, ja. Dat, dat kan ik me goed voorstellen. Je bent hier weer dus. Eh. Ja, ben je zo, eh, met jouw gezicht voor me kan echt niks meer stuk. Kijk, dat Kijk, Geurt is er ook bij, dat is positief. Maar ben eh, je jouw gezicht, uh, daar kan ik u naar kijken. man. Ja, dankjewel, dankjewel. Fijn dat je zo goed kan liegen. Ja. Geurt is er ook. <laughs> jongens, jongens, jongens. Nou ja. Wat hebben we allemaal... Eh, ja, we gaan weer, je moet het maar weten gaan we straks weer spelen. We gaan eerst nog, straks nog even lekker plaatje even draaien. En dan gaan we denk ik om... Eh, wat zullen we doen? Tien voor half negen of uh, kwart over acht even, even... Je moet het maar weten spelen. Gaan we doen. Om half negen hebben we natuurlijk de enige echte DJ Falafel met zijn spinningkunsten. Maakt iedereen wel helemaal wack hier? Dus ik heb er zin in jongens. We gaan gelijk van starten met de x in Grosso. Dreamer, we komen straks weer bij jullie terug. Camilla Cabello. Never be the same. Ah, wat een mooie vrouw. Wat een mooie vrouw. Heerlijk. Maar niet zo mooi als Rita Ora. Ja. nou, <laughs> ik denk dat smaakverschillen. verschillen. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dat, eh, dat houdt, het, eh, houdt scherp. Jongens, eh, we gaan Je moet het maar weten spelen. En dit keer oh, gaan we een, een, andere categorie gaan we doen. <laughs> En ehm, ik, heb, eh, wat, eh, ik heb wat mogelijkheden. Jullie mogen kiezen uit de categorie. Die vrijheid geef ik jullie nog. Oh. We hebben net muziek hebben behandeld. Eh, we kunnen sportvragen doen, taalvragen, casinovragen, natuurvragen. En geschiedenisvragen. Of film- en tv-vragen. Doe maar lekker sport. Geen sport. Wel sport. Nee, geen sport. Ja, dan kan ik een keer winnen. geen sport doen. <laughs> Ik geef jullie de vrijheid, hè? Geen sport. Ik denk niet dat we het over eens worden. Eh, Pokervragen dan? Nee. Nee. <laughs> Kies jij gewoon wat en wij het maar mee Als het maar geen sport is. Doe, nou. maar, doe maar gewoon sport dus. Nee. Film met tv. Jullie zijn, ik ben klaar mee. <laughs> Echt waar. Stelletje, stelletje. Kunnen we het programma gewoon alvast stopleggen dan? Eh, want eh, het gaat, ik voel nu al dat, dat, dat het niet gaat werken, onze synergie. <laughs> Jongens, jullie, jullie kennen de spelregels. Als je een belletje hoort, dan... Heb je een punt? Hoor je... Dan heb je geen punt. Simpel. Misschien een bruin puntje, maar... <laughs> Ja, waarschijnlijk wel. Hangt het eh, hè. We gaan door. Film en tv, dat is de categorie waarin wij eh, gaan spelen voor... Je moet het maar weten, Patrick en Quinten. De stand is 0-0. Wie gaat er vandaag met de felbegeerde titel naar huis? Je moet het maar weten. Kampioen van de Euro Breakdown. Zijn jullie er klaar voor? Nee. Ja. Oh, ja. Oké. Welk tekenfilmfiguur gaat vaak naar de stamkroeg genaamd Moos. Quinten. Homer. Simpson. Heb jij het goed? Heb jij het goed? We gaan het horen. We gaan het nu horen of jij het goed hebt. Ik weet het niet. Ik twijfel een beetje. Misschien is het wel de clam. Nee. Nee? Niet? Nee, dat is van Family Guy. Moos inderdaad één punt voor Quinten. Kijk ik toch allemaal niet, joh. Oh ja, dat is allemaal te, te, dom voor jou. Hè? Met jouw hoge <laughs> intellect natuurlijk. Ja, echt hoor. Als je zo genie bent zoals jou, dan eh, kijk je geen twee meer. Ik ga jullie gewoon matsen. Ik ga drie vragen stellen. En dan, eh, dan zijn de kansen nog redelijk eerlijk verdeeld. Ehm, hebben jullie vroeger het klokhuis gekeken? Oei. Ja, ja, dat is voor zijn tijd. Hoe goed hebben jullie het klokhuis eh, gevolgd? Niet echt eigenlijk. <laughs> jullie hebben het klokhuis niet gevolgd. Maar jullie kennen, het klokhuis kennen jullie wel? Ja, ik heb het wel eens Ja, ik heb het wel eens een keer gezien op de basisschool. Oké, nee, oké, dat is meer dan genoeg. Ik denk door alle bier ondertussen. want deze vraag eh, gaat over het klokhuis. Dus let op. In welk jaar begon het klokhuis? Jezus, mag, mag, ik een gokje waar? <laughs> oh mijn god. Je weet hoe dit de vorige keer gegaan is, hè? Dan weet ik het, hè? Dan weet ik wat het gaat worden. Nee, eh, een jaar. Kan je ons een hint geven? Want jij, weet het ook niet. Is het voor of na 2000? Nee, wacht is, even. Eh, wie er dichtbij zit? Of, eh? Nee, eh, nou dat mag ook niet nou, dichtbij. noemen we dat. Begin, begin jij maar. Ja. Nee, begin jij <laughs> Nee, 2002 zeg ik dan. 2002? Weet ik veel. Nou, Winter geeft antwoord 2002. Als ik zeg 1995 is dat denk ik wel goed genoeg. Wie zit er het dichtst Is het zo oud? Ja, is dat Quinten oh. met 2002 of is niet. dat Patrick met 1995. Wie van jullie heeft het goed? Patrick heeft het goed, want het is eh, begonnen in 1988. Ja. God, jezus. <laughs> is dat zo oud? Dat is echt zo oud. Ja, dat is zeker voor mijn tijd. <laughs> dus ja, dus ja dat, eh, nee, dan gaat, de punt gaat naar Patrick, dus dat betekent dat de oh, stand gelijk is. <laughs> We gaan naar de, de laatste, eh, derde en laatste vraag voor nu. gaan, je moet het maar weten, gaan we om eh, ja, tien over half negen. Pakken we die nog even bij. Om even te kijken wie er eh, met de titel naar huis toe gaat. Maar wie gaat nu de voorsprong pakken? Is dat Patrick of is dat Quinten? Nog steeds in de categorie film en tv. Eens even kijken. Ehm, ja. Nou, zelfs... Oh, nou, ja. Keken jullie vroeger die serie Dommel? Ja. Ja, dat ken jij niet. Wat, nee, dat ken ik niet. Wat is dat? Pak niet uit. Hé, hey, maar ken jij Bush Bush? Ja, sowieso. Oh. Die verrekte koe. Dat was echt shit. <laughs> oh, nee, dat ken ik niet. Nee, je, je, kent nee. het niet? Nee. Nou ja, stel de vraag dan maar. Nee, <laughs> Hoe heette de kat in de tekenfilmserie Dommel? Oh, ik, weet, ik weet een heleboel namen. Ik wist Sema het ook. En Dommel. Ja, maar hoe, heet, die, kat? kat? Hoe heet die kat? Dat is wat ik wil weten. Hey, als je het niet weet, dan kunnen we gewoon doen wie het snelste googelt. Nee, jullie mogen... Uh, ja, ja. Hoe gaan we dit doen? Ik heb geen idee. Weet je wat? Ik maak er een multiple choice van. Ja, doe maar. Nee, maar dan heb ik gelijk. <laughs> Nee, ik maak er een multiple choice van. Jij mag het eerste antwoord geven. Vier mogelijkheden. Nee. Dus nogmaals, hoe heet de kat Dit spel de is doorgestoken kar. Ik zeg het je. Doorgestoken kar. Dit is gewoon eh, samenspel hier. Volgens mij kan Quinten niet zo goed tegen zijn verlies. Maar, nogmaals. De derde vraag. Ja, luid. <laughs> Hoe heet de kat uit de tekenfilmserie Dommel? Is dat A. Garfield? Is dat B. Poesjemouw? Is dat C. Balthazar? Of is dat D. Schoenen? Ik ik ga voor C, ja. Jullie gaan allebei Je hebt gezegd dat ik eerlijk moet zeggen. <laughs> ik ga per C. ik ja, maar het is push man. weet heel veel, man. Ik ga per C. Jij gaat voor C. Ik ook. Ja, maar ik was als eerste. Dus jij moet wat anders kiezen. Ik zei het eerder. Nee, maar ik mag als eerst kiezen. Oh, ik vind het allemaal goed. Uh, <laughs> Quinten, jij vult in antwoord C. Dat klopt. Oké zal fout zijn. Oh. <laughs> inderdaad. is het dan voor ons allebei een punt? Eh? Ja, ik wil jullie ook allebei wel gewoon een half punt geven. Nee, maar wat, dan hebben we echt de laatste. Oké, ja, dus- dan is het spannend. Ja, dan is het spannend. Dan is het spannend. Ja, eh, ik, hou het. Dus, dus ben ik dus, het eh, mee eens. Maar dan moet je wel een normale vraag stellen. Oh, ik weet dat Geurt een oude lul is, maar daar, kan je niet misbruik van gaan maken. Ja, eh, hij noemt me ook gewoon Geurt. Daarom, jongens, Uit welk <laughs> jaar van de baksteen kom je? <laughs> jongens, daarom, heet, daarom, heet het ook, daarom heet het ook, je moet het maar weten. Dit zijn dingen, die, die moet je maar weten. Ja, daarom. En als het niet weet, dan heb je gewoon plekken pech. Ja, ga maar door. Dus ja, we gaan eh, straks eh, <laughs> om half negen gaan met DJ Falafel. De nummer 30 tot en met... Eh, ja, niet sorry, de nummer 20 tot en met 10 gaan we doornemen. Om 10 voor half negen gaan we weer... 10 over half negen gaan we verder met Je moet het maar weten. Beide heren hebben anderhalf punt hebben ze vergaard. We gaan weer even terug naar de Euro Breakdown. We gaan weer lekker op ons tenen lopen. Althans, Jason Drulo gaat dat doen. Wine for me, darling. Where you move your is alarming. Man, why you just... Big fat thing overflowing. Skin tight. couldn't hold it. Way too thick, like it's swollen. Girl, you're too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When I think up, that's a bonus. Mm, that cake looking appetizing. Backpack full, that's a crisis. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe say something when you tiptoe. No breaks when you push that back. Left, right, do it just like that. All tight when you tiptoe. tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe cheek, right cheek, left cheek, right cheek, left cheek, right cheek. Tiptoe, tiptoe, tiptoe. Chains on, got me looking like a disco. Who that be? In that drop, be my sorry outside Ferrari, fresh vanilla smooth like a hundred year wine. And I sneak up from behind, what's your name, what's your sign? Huh? Wine for me, darling. You wanna dock in a fly out? Wine for me, darling. Baby, you wanna lease, rent, or buy out? Wine for me, darling. And that money keep blowing, swat, shorty, tip tongue. Got, Got your, your left cheek showing, mama. Tip, huh? Bring that body my way. my way. Can't take it off my breath. Not like you do, baby. Hold tight when you tiptoe, when you be painted black. And I wish you would hurt me harder than I hurt you. And I wish you would away from me, but you always do. I Heel Heerlijk jongens, heerlijk. Ik heb hier echt gewoon serieus de, de, de twee grootste randzapen in de studio zitten van de geschiedenis. en echt gewoon, ja, dat is echt, en dat is echt niet waar. Die geven gewoon ook echt titels als ex-schoonneef. Nee, hé! <laughs> Dat is niet waar, want Erik is er niet. Dus dat is niet mogelijk. <laughs> och, och, och jongens. Wat is er zo, zo, zo mis met die titel? Ex-schoonneef. Ja, wat is daar zo mis mee? Wou je liever zijn nicht zijn? Echt. Ja, haalt ze bij het programma, Gun ze echt gewoon een beetje een commercieel leven, weet je. En dan commercieel leven. er is niks privé aan mijn leven. Ja, oh. dat heb je als je bij de radio al technologieën. Oh. Dat heb je ze bij de radio ziet. Jongens, het is eh, bijna half negen. Dus dat betekent eh, dat eh, wij iemand erbij moeten gaan roepen. Ik die, miste hem al die ons eh, ja, eh, ja, moet gaan helpen en eh, ja, ook maar moet gaan vertellen hoe het nou echt moet. Want wie schuift er nu aan tafel? De man schuift nu aan tafel. Schuif. Je weet ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Nog zoeter dan de wafel. En gezonder dan falafel. En hey, jullie shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yes. Inderdaad, DJ van Laffel, jongens, het is half negen. Het is tijd om de nummer 20 tot en met 10 door te gaan nemen van de Euro Breakdown. De lijst der lijsten met lekkere tracks. Op nummer 20, mocht je het gemist hebben, Portugal The Man, Feel It Still, stond vorige week op plek 19. Op plek 19 deze week Machine Gun Kelly, ex-ambassadors, Bibi Rexa met Home. Stond vorige week op plek 16. Vorige week op plek 20, Axwell en Ingrosso met uh, Trevor Guthrie met nummer Dreamer. Zijn twee plaatsen gestegen, want ze staan nu op plek 18. Cabello Cabello doet het ook hartstikke goed. Vijf plaatsen gestegen, staat nu op plek 17 met Never Be The Same. En Zane featuring Sia from Dust Till Dawn staat op plek 16. Op plek 15 vinden wij Jason Rulo French Montana, Tiptoe stond vorige week nog op plek 17. En twee plaatsen gezakt is Heli Steinfeld en Alesso met het nummer Let Me Go staat nu op plek 14. En nummer 13, het lijkt maar alsof hij daar niet weg wil gaan. Keigo featuring Justin Jesso met Stargazing stond hij vorige week ook. En drie plaatsen gezakt is Post Malone met I Fall Apart staat op nummer 12 deze week. Drie plaatsen gestegen is Bibi Rexa, Florida Georgia Line met Meant to Be staat nu op plek 11. En op plek 10 hebben wij Louis Fonsi en Demi Lovato met Kame La ah, Wie staat er op 1, wie zal het zeggen? Dat gaan jullie natuurlijk horen om 10 voor 9. Dan wordt het tijd om de nummer 1 te gaan onthullen van de Euro Breakdown. We gaan straks nog eh, één eh, ronde, je moet het maar weten spelen. De heren hebben allebei anderhalf punten eh, vergaard. <laughs> en zo ja, gaat dit spelletje verder. Ja, dus anderhalf punt omdat Quinten wat, niet tegen zijn verlies kan. Hou op, man. <laughs> Hou op, man. Oh mijn god, oh mijn god. Praat niet meer tegen jou, Geurt. Ja, is goed. Lekker rustig ook. <laughs> ja, het, het, is een beetje hè, de, liefde hè, die, eh, die ik hier weer voel tussen de twee jongens. Het, eh, het bloeit weer op. Ware liefde. Ja, echt, echt ware liefde. Ja, ik denk het wel.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 Heerlijk. Ik kan me la culpa. pa. Ik voel het niet. Nee, ik ook niet. ja, <laughs> ja. ja sommige. Eh, we hebben net een nieuwtje opgedoken. En om daar heel even een kleine intro aan te geven. Ik heb natuurlijk zelf een dochter van drie. En het is hartstikke moeilijk om een naam uit te zoeken voor je kind. Dat geloof ik. Want op dat moment kom je erachter aan hoeveel mensen je wel niet een grondige heek hebt. Als, als, je die echt... namen gaat eh, besluiten. Ja, ik denk dat uh, Kanye West en Kim Kardashian aan iedereen een hekel hebben. Ik vind een... Eh, want, eh, ja, ja, vertel maar. Ja, nee, als ze hebben, gisteren hebben ze dus de naam onthuld van hun derde kindje. En hiervoor, de prequels van dit kindje waren natuurlijk de enige echte Northwest en Saint West. Ja. Want dat zijn natuurlijk hele geweldige namen waar je gelijk aan denkt. Ja. Nou, het meisje dat afgelopen maandag werd geboren is dus vernoemd naar de geboorteplaats van de rapper en heet Chicago. Nou, ik weet niet precies hoe ik me daarover moet voelen. Maar eh, Chicago ligt volgens mij ook niet in het westen. Maar daar ben ik niet helemaal over zeker. Misschien door die storm die we in Nederland hebben gehad... dat het over is gewaaid. Ja, nou, ze heeft eh, dinsdag de geboorte bekendgemaakt via Instagram. Daarna gaf ze meer details prijs over hun keuze voor een draagmoeder... want dat was dus ook een heel groot ding. Hoewel ik de term surrogaat in het verleden heb gebruikt... droeg de vrouw van de baby... Eh, eh zeg maar de vrouw die de baby droeg... heeft geen biologische relatie met het kind. Dus eh, een traditionele surrogaat surrogaat doneert haar eitje... en wordt dan kunstmatig bevrucht met sperma van de vader. En dat is bij hun niet het geval, want zij is echte moeder. Maar ja, wie is het dan wel? Ik denk nog steeds, uh, hoe heet het, halfzusje van haar. Ja. Kendall Jenner, ja. wat is het? Kendall. We kunnen alleen maar zeggen dat dit, dit weer iets zo is, eh, hoe noemen we dat ook weer? Epic fail. Ja, ja, precies dat ook. Kan is dat niet van Quake of zo, dat gelijk. Ja, Wauw. Oh, oh. Gewoon. I don't know it. Monster kill. Ja, dat is zoiets. Eh, ja, als ik een eh, Kanye en eh, Kim denk, dan denk ik ook aan, het volgende. Shut up! Ja, dat dus. We gaan verder met Je moet het maar weten. We gaan oh. naar de <laughs> categorie algemene kennisvragen. Ah, zijn jullie er klaar voor? Ja. We hebben net even een testje gedraaid. ik, denk dat, eh, ik denk dat ik mijn titel ga kwijtraken, Mike. <laughs> Anderhalf punt, eh, jongen. Anderhalf punt. Juist. Dit is een makkelijke. Dit nou, moeten jullie wel weten. Is dit de finale of is dit... Eh, dit is de grand finale. Wow. Oh. Dus, eh, een dus ieder drie, vraag, <laughs> moet vragen. Ik kon de druk niet opvoeren hoor, maar deze moet je weten. Dus, een makkelijke vraag. Dus, dus drie vragen en dan, dan moeten jullie... Dan moet er een winnaar gekomen zijn. Oké. Uit welk land komt de cocktail Mojito. God, <laughs> Jezus Christus. Geef een hint. Ga je hint alsjeblieft. Nou, ik zeg wel Spanje. Dit weet je niet? Ja, Spanje. Ik zeg oh. maar wat. Nee. Oh. Griekenland, ja, dan gaat Oostenrijk, mij Finland. Nee, maar zo kan je, dat kan je niet. <laughs> Jongens, kom op nou. Dit moeten jullie weten. Mojito. Italiaans. <laughs> Mexico. <laughs> Ik kan hier niet vaak genoeg op drukken. <laughs> kan je ons een hint geven? Fidel Castro. Cuba. Jee, man. Ja. Maar deze telt niet. Eén punt. Ja, dat bedoel je nou? Deze telt Deze kan niet. Hij hey, Gert, het zal doorgestoken kaart zijn. Ja, natuurlijk. Oh, oh, oh. Ik, eh, eh, ik nog één reservevraag. We hebben nog eh, eh, twee vragen te gaan. Eh. ja, ik Quinten dat... pakte de voorsprong. Ja. <laughs> Dus ik ben benieuwd, jongens. Mojito, dat jullie dit niet weten, jongen. Echt waar. Als nee. jullie, als ja, nog, als jullie ik, alleen. nee, maar ik noem dat ook nou niet echt mak of algemene kennis of zo. Hè? Het is gewoon alcoholisme Want ik ga natuurlijk aan mijn kind van drie ga ik vertellen... Ja, je weet, kijk zeg maar fietsbanden, er zit lucht in hè. <laughs> Maar weet je waar de mojito vandaan komt? <laughs> Kijk, en dan heb je dat, verhaal, dat praatje, zeg maar, wat je uiteindelijk met je kinderen moet gaan hebben tegenwoordig. Is dat niet meer zo, maar als een man heel veel houdt van een vrouw, dan gebeuren er dingen. En af en toe drinken ze daar mojito bij. Dat komt uit Cuba. <laughs> Oké. Okay. Dan heb ik nu een hele leuke. Want ik heb je daar, voor deze vraag heb ik je gewaarschuwd. Oh. We hebben een aantal weken terug hebben we de vraag gesteld hoeveel snaren er op een gitaar zitten. Ja. Hoeveel snaren... is het een bas? Nee, hoeveel snaren zitten er op een mandoline? Wat de fuck? Ik weet niet <laughs> wat een mandoline is. Lijkt het op een harp? Lijkt het op een harp? Is het nou... Nee. Nee. Een mandoline. Is het een soort gitaar? Oh, de... Een mandoline. Hoeveel snaren, jongens? La. Voor mij zitten er vier op. Ja, ik weet het niet. Oh. We gaan erachter komen. Zitten er vier snaren op een mandoline? iPad van de waarheid. Wat zegt u daarop? <laughs> Zal ik het zeggen? Nou, maak het multiple choice. Oké. vier valt al af, dus die niet. Oké. Dus de vraag luidt... Hoeveel snaren zitten er op een mandoline bij het vier keuzemogelijkheden? A. Zes snaren. B. Tien snaren. C. Schoenen. <laughs> D. D. Het is A. D. Acht snaren. Jezus. Dus, nog één keer. A. Ik weet eigenlijk niet waarom ik voor multiple choice vroeg. <laughs> A, zes snaren. Zes, B, acht, schoenen C, schoenen. D, acht. Nou, dan ga ik toch voor D, denk ik. Voor acht snaren. Ik weet er veel D in. Wat wil jij in, Patrick? Ik weet het niet. Dan ga ik gewoon voor de zes. Jij gaat voor zes. Het zou gewoon standaard zijn, met een normale gitaar. Het <laughs> zou zien dat we nog fout hebben. Het antwoord is schoenen. We gaan... <laughs> we, gaan, we, gaan de, we gaan de vraag, gaan we, eh, we gaan eh, antwoord D gaan we invullen en antwoord A gaan wij invullen. Voor antwoord A, wat horen wij daar? Wat horen wij voor antwoord B? <laughs> wat horen wij voor antwoord D? <laughs> Wat is het antwoord C? Schoenen. Wat? er geen snaren? Nee, het was antwoord D, Quinty. <laughs> Acht snaren. Ik dacht echt, wat is dit? mandoline. Acht snaren heeft een mandoline. Ja, ik moet jullie muziekkennis een beetje op peil houden. Want eh, jullie weten het al. als jullie mij niet hadden. Hè? Nou, het lijkt echt op zo'n hippieapparaat. Het lijkt, zeg maar, je weet toch wel, zo'n Turks, zo'n Turks waarheidsoog met zo'n traantje erin. Dat is het, maar dan in de vorm van een gitaar. Mhm. Ah. Nog één keer, je moet het maar weten. Nog één vraag, 2,5 punt. Heb, ik sowieso die al gewonnen. <laughs> ik heb, ik deze, het, is, e- het is, e- één, punt, het is anderhalf tegen 3,5. Ik, ik vind dat je bij deze vraag drie punten krijgt. Nee, nou, dat vind ik niet eerlijk. <laughs> ik vind het goed. Ja, ik ook. Ik keur hem goed. Ik, ik had eigenlijk al kunnen winnen, hè, Quinten. Dus uh, ja. Oké. Jongens, dat gaat je titel. Wat voor een van democratie <laughs> leven in tegenwoordig. Jongens, laatste vraag. We gaan ervoor. Hoe heette het ronde schijfje dat in 1995 ervoor zorgde dat de verloop, dat, oh sorry, dat de verloop van eh, Smith, Smith Chippies, wat nu lees is, dat daar de verkoop van steeg. Hoe heten die kleine ronde schijfjes? Hé? kleiner onderscheid. <laughs> Wie werden erbij verkocht? Je kon ze sparen. Oh, Flippo's! Oh, ik oh. was eerder. Ik was eerder! <laughs> Oh, ik was eerder. Die had ik. <laughs> ik was eerder. Ik zei de eerste F. En dan kwam Zullen Quinten we de, Zullen we de steenpapier schaduw doen? Nee, dan kan je sowieso zeggen dat je hebt gewonnen. Want nee, maar ja, ik, ik, stem voor, ik stem dat het oneerlijk is. Mag ik weer eh. herhaling zien? en hier een hoge camera. we hebben alleen maar de langzame camera. Oh, ja, Jongens, we gaan nog even een plaatje draaien. <laughs> Ik durf niet meer. <laughs> Red, oh, kan jij God. het afmaken?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 If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now I'm falling like the rain. So let the river run. My name, oh, my name's oh, oh, oh, River. Oh, river runs hard. let the river run.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 Wie staat er op nummer 1 in de Euro Breakdown? We hebben net al eerder doorgenomen wie waar staat. Maar nu de nummer 10 tot er met 1. Op nummer 10 Louis Fonsi en Demi Lovato met Ik Culpa stond vorige week op 7. Op plek 9 deze week Selena Gomez en Marshmallows met Wolf stond vorige week nog op plek 5. Dus ja, vier plaatsjes uh, gezakt. Rita Ora Anywhere stond vorige week op plek 6. Staat nu op plek 8. En op plek 10 vorige week Clean Bandit featuring Julia Michaels met I Miss You. Staat ze nu op 7. Deze week NF Let You Down staat op plek 6. Stond vorige week nog op plek 4. En g Easy, featuring Halsey Him and I stond vorige week op 8. Nu op 5. Deze week op 4. Post Malone is een plaatje gezakt ten opzichte van vorige week. Met zijn nummer Rockstar stond hij toen nog op 3. Vorige uh, ja, week is eh, Eminem als een... Uh, katapult naar boven geschoten met, eh, samen met Ed Sheeran met nummer River. Staat nu op 3. En op nummer 2 houden wij nog steeds Havana. Havana, zo koppig als maar is. En als jullie goed geluisterd hebben, is nu het romantische moment aangebroken. Want dan kan er maar één nummer 1 zijn. Patrick en Quinten, jullie zitten te lachen en te huilen tegelijkertijd. Ik weet eigenlijk niet meer waarom, maar... Eh, <laughs> omdat hij al zes maanden zwanger is ondertussen. Eh, ja, ik kijk naar jou. Ik zeg, jij bent een tien. Ik zou even graag willen dat jullie elkaar <laughs> even, even, even vastpakken. Even goed vastpakken. Want dit, dit is het, romantische, het meest romantische punt van de hele avond. Hou elkaar vast. Zing dit voor elkaar. Want jullie zijn samen, net als Ed Sheeran en Beyoncé, het perfecte duet. Tot zo, jongens. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is over. that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I. Dancing in the dark with you listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect. Zinder met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Waar zouden we anders zijn? Jongens, het is 2 voor 9. Dat betekent dat wij nog 1 minuut 45 hebben om afscheid van jullie te nemen. En om iets bekend te maken. Doei. Want er zitten er twee in spanning hier. Wie, je moet het maar weten, gewonnen heeft. Die willen, dat willen ze weten. Even eh, om het eh, voor jullie even terug te brengen. Hè. Eh, de, de, de laatste vraag was nogal een, een pittige. Het ging over flippo's. flippo's, <laughs> jeugdtrauma's. Ja. En, ehm, ja. Ik ben die dingen zo vaak kwijtgeraakt. Wie van jullie denkt dat hij gewonnen heeft? ik heb gewonnen. Overduidelijk. Nou, ik vind duidelijk dat ik heb gewonnen. Nee, je had dat te eerder uitgelegen. het hele systeem wat we hier hebben blijkbaar niet meer bestaat. Want opeens zijn vragen drie punten waard. Terwijl ik gewoon al twee vragen achter elkaar goed had. Je had al bij het begin kunnen verliezen. Nou, op man. Met, met uh, weet hij nou? Ik weet niet eens meer. Ja, Balthazar. was, je eigen was je eigen ondergang, Geurt. Maar nu uh, door de vals spelen van jou <laughs> heen. voor mij, ja. Jij... Oh, nee, ik hou op. Jongens, jongens. Wie hebben gewonnen, Mike? Vertel. Wie heeft er gewonnen? Want ja, jullie maken elkaar nog net niet af. Wie gaat er naar huis met die grote prijzenpot van 0 euro? <laughs> yes, eindelijk op het Dit jaar gaat hij weer vallen. De prijzenpot van 0 euro bij de staatsloterij. Quinten, sorry, maar je moet voor deze week de titel afstaan. Ik weet het. Hell yeah. Volgende week eh, is er weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen bij. Je moet het maar weten, maar natuurlijk nog meer Euro Breakdown. Oké, volgende week ben ik er niet, want dan ben ik naar Disneyland Parijs. Mag ik mee? Ja hoor, In de koffer. Ah, dus Gaat ik wil de koffer niet meer Dus over twee weken zijn we er weer. Dan gaan we weer herrie maken. Dan gaan we weer alle dingen doen. En dan even, even het rustigste moment.